de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. Daar is hij weer. Donderslag met nou, Rogier van nou, Diesveld. Nou, nou is dat al geleden, mensen. Ja, hè? Ja, nee. Dit is Radio 501. Donderslag. Donderslag op donderdag bij heldere hemel.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 Het is vandaag 15 september 2011 en dit is de 74ste aflevering van Donderslag. Welkom deze middag van Thee Bier. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En ik heb een eh, hele leuke playlist samengesteld. En dan maar hopen dat jullie dat ook leuk vinden. En daar ga ik dus dan maar vanuit deze middag. Dus veel lekkere muziek vanmiddag. En om half drie komt Theo Friet weer aan het woord met zijn bla bla blog. En Rob Licaar heb ik straks ook aan de telefoon voor zijn fabuleuze platenkeuze. En ook straks de plaat voor je hoofd en de donderdisk. Maar radio gaat natuurlijk over muziek en daar ga ik nu mee beginnen. Breaking Free van John Nemeth. Till uh, eh, Radcliffe. Ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hebben. Break the sharpest of all them. Hoping to be there and it good. I was a bum rush in pardon the self-lust. It wasn't always understood. every shoreline. I wanted to damage just a few. Open a time and won't be swift enough, and they'll carry us away. July left on you. Now back on the brake lines and steeper than I climb. Well, if there's one, well, it be you. Lady. is weer eh, na tweeën. En na tweeën dan bel ik altijd eventjes eh, met Rob die Kaver een tip van de sluiver. De platenkeuze straks van half bier. En als het goed is, hoor ik hem al op de achtergrond aan de telefoon. Rob, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met uh, Rob Ricard spreekt u. Ja, dat snap ik. Ja, ik bel eventjes voor een tip van de sluier. Dat kan. Ehm, zal ik hem gewoon met de deur in huis vallen? Nou, ja, als je niet meteen verraadt wat je hebt. Nou, nee. Ik heb het wat moeilijker gemaakt, want eh, vorige week ging het niet helemaal goed. Oh. Ja, toen had je spontaan dezelfde plaat als ik. Eh. Ja, dat kan gebeuren, ja. ja, ja. Dat, kan, dat kan niet meer. Nee, dat kan niet meer? Nee, dat gaat niet gebeuren vandaag. Oh. Dus ik heb eh, een tip van de flyer. Het is een Duits duo. Een Duits duo. Hmm. Bestaande uit een jongen en een meisje. Een jongen en een meisje. Is het een slager? Het is geen slager, nee. Nee, het is een zanger. Een, eh, Snap je? Nee, het is een zangeres. Ja, het is een duo, zeg je, jongen en een meisje. Het is een zangeres en een pianist. Oh, een zangeres en een pianist, oké. Hmm. Nou, daar moet ik eens even over nadenken. Ehm, Opgericht in het jaar 2000. Oh, dat is tien jaar geleden. Nee, elf jaar geleden. Moet dus ik, ik zou rekenen. denk erover na. Ga wat googelen. Ja. hey, moet je luisteren. Je hebt het over een, eh, een duet, over een eh, duo. Ik heb, eh, ik heb ook een duo, dat wil ik even laten horen aan jou. En dat ga ik nu oh, starten. ja, en het is van Beth Hart en Joe Bonamassa. Oh, oh leuk. En, allebei wel. En dat nummer, dat is van de laatste cd en dat heet Wel Wel. Leuk. Ik spreek je straks om half uur. Hoi. other's having. They don't know. They just don't know the half about it. I'm glad there's so much to it. What they're saying. They don't know, but we know it. They ever gonna catch up? They better get going. so good. Lord, I feel so good about it. If it's feeling good in someone, nothing else will matter. Loving you, doing what I'm loving, loving me, loving what you do. Bonamassa en uh, Beth Hart. Van uh, eh, hun laatste cd die ze samen hebben gemaakt. Het nummer Well Well. Dus uitgekomen in 2011. Uh, eh, alweer iets ouder, maar nog steeds even mooi. Dat is Michael Bublé. En die heeft op de plaat gezet het mooie nummer Hold On. En ja, dat vond ik een mooi nummer voor vanmiddag.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 Prachtig mooi. Uh, nou komen we bij uh, Jules Mescalin. Eh, Jules Mescalin. En die komt uit Horen vandaan. En ik heb een cd toen van hem gehad. een keer in de studio. En daarop staan namelijk helemaal geen songtitels. Ik weet alleen dat dit van de cd nummer 6 is. Maar wat de songtitel precies is, weet ik dus niet. Luister even naar, want het is een prachtig mooi nummer. Jules Mescalin. was eh, Jules Mesclin. En eh, we gaan naar 2011. Eh, de tijd dat er nieuwe cd's allemaal uitkwamen was dit voorjaar. En deze is van John Allen en die heet Joanna. arms of twilight. Let's fly like shot From the ashes of Let's catch this newborn flame. Hold it close and never let it die. Go with me, Joanna. Go with me in time. A pair of chances on an open road. We'll train our feet to follow chase of our dreams. Put your een van de mooiste albums eh, die Paul Simon ooit heeft uitgebracht, solo, is eh, het album Still Crazy After All These Years. En toen ging hij al solo zonder Art Garfunkel dus. Maar op eh, dit album, Still Crazy After All These Years, staat toch nog een duet. En dat is samen met Garfunkel en het heet My Little Town. In my little town, I grew up believing. his eye on us all. he used to lean upon me as I pledged allegiance to the wall. Lord, I recall my little town, coming home after school, flying my bike past the gates of the farm. dirty breeze. And after it rains, there's a rainbow, and all of the colors are black. It's not that the colors aren't there, it's just imagination they lack. Everything's the same. Theo Verriet. Blablablog.nl, 15 september 2011. Le Mans. Ik hou van racen. Formule 1 vond ik echt vet. Hoe coureurs elkaar het leven onmogelijk maakten. Hoe teams voortdurend dat ene beetje extra uit auto, motor of techniek wisten te persen. Hoe de bandenleverancier net weer een andere samenstelling wist te bedenken, waardoor de auto nog harder ging. Ik was er dol op. Maar Formule 1 zoals het was, is niet meer. Afgelopen zondag was de race op Monza en ik heb me verveeld. De auto's lijken door nieuwe regels op elkaar. De banden komen van één leverancier en alle teams zijn verplicht op elk van de twee type banden minimaal een rondje te rijden. Als coureurs dicht achter elkaar rijden, mogen ze iets met hun achtervleugel doen waardoor ze sneller in kunnen halen. En komen ze langs start, dan krijgen ze extra energie die ze die ronde kunnen gebruiken. De uitlaat die mag niet naar voren staan, de diffuser mag niet gegoten zijn, de vleugels mogen niet dubbel zijn, de tank mag bij een stop niet gevuld worden, reclame mag niet van Marlboro zijn en de motor mag niet elke race kapot gaan. Wat een saai gedoe. Dit heeft toch niks meer met racen te maken? Het is alleen maar snoep voor de tv-kijker. Ik was zondag ook bij een schaaktoernooi. Stel je nou eens voor wat er zou gebeuren als iemand vond dat zo'n toernooi ook wel wat spannender kon. Wat zou je dan krijgen? dat je zwart en wit moet spelen in dezelfde ronde, dat je niet met je voeten de grond mag raken, dat je moet neurien tijdens elke set, dat je moet gillen telkens als je pionnen zet. Ah! Voor de schaaksport zou ik denk ik nog wel wat toevoegen. Maar laat racen toch alsjeblieft racen blijven. Volgend jaar ga ik weer naar Le Mans, zeker weten. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Now this song is going out to all of you players, wanna be players, wanna be pimps, Mac daddies, or whatever you call yourself. Well, you better get your game face on. Cause this old lady told me one time, she said, son, you men think you know what women want, but you don't. And then she went on to tell me a story, and it goes something like this. All you wanna be lovers, there's something you need to know. Now this old lady told me a story a long time ago. She said the oldest men think they know what women want. But the truth about the whole thing is, boy, they really don't. She said, I had a man when you had his time up, he was just a five minute bro. <laughs> he used to lick it, mm-hmm. he used to stroke it. You know, one night we was making love, he said, That thing is so damn good, I wanna put it in my pipe and smoke it. <laughs> she said, The oldest you need to know that you can lick it and you can stroke it. Now you can kiss it and you can eat it. But you ain't get a doggone thing until you stand up in it. Mm, got to stand up in it. And now this wannabe brother who thought he was the world's greatest lover stopped by my house the other day and caught me with my part time love. He said, Baby, mm, baby, why you messing around on me? I make sure your rent's paid, I make sure your cable's on. Now, just the other day, I bought you a cell phone. Baby, away. She said the oldest men think they know what women want. But the truth about the whole thing is, boy, they really don't. Now you can lick it and you can stroke it. You ain't did a doggone thing until you stand up in it. Now you can eat it, and you can lick it. But you ain't did a doggone thing until you stand up in it. Ooh, boy. stand on a minute. You know, somebody said, you know, a woman got to have. Ooh, don't you know? She got to feel it, boy, every time. I don't Bobby Womack said, fellas. I'm gonna tell you something now. He was right too. And the moral of this story is, is that you can eat it you ain't did nothing until you stand up in it. Het was uh, eh, Theodis Iliai, Stand Up In It. En dat was een eh, behoorlijk, vond ik, erotisch, eh, erotische tekst. Als je het Engels een beetje vaardig bent. Dit is Lenny Kylard, Cat, Baby Cat Higher in een reggae uitvoering. En die was van The Voice of Holland. gotta blow straks eh, bij Barry eh, om 6 uur weer een hoop eh, reggae in zijn programma. Reggae Rasta. Barry heeft dan een, ja, een prachtig mooie reggae muziek. Misschien deze ook nog wel een keer in een andere, op een andere dag. En dit is nog steeds wel Daverende Donderdag. En je luistert naar Donderslag. Ik ben er tot bieruur. Ja, en we zijn er altijd van thee tot bier. Dit zijn de Eurythmics Missionary Man. I was understand. Can you take me back where from? Can you take me back? you take me back where from? Dat waren ze weer, jawel, de Fab Four uit Liverpool, The Beatles. En zij speelden vandaag speciaal voor jullie Cry Baby Cry, afkomstig van The White Album uit 1968.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 En ook op de plaat gezet. Ik heb hier eh, een nummer van Bob Dylan. In het Fries natuurlijk. En dat heet In Bak Koffie Nog. En dat staat voor One More Cup of Coffee for the Road. En er wordt gezongen door Kim Stolker. Luister eventjes lekker naar het Fries en probeer het voor jezelf maar een beetje te vertalen. Die nam is ziet, die negen binnen, je wielen van het naast. Die recht je rocht in hier is op het kersen des dus viel ik in warmte. Van die liefde ben ik net wist. Omdat die ondacht net bij mij, maar bij de sterren is. In bak koffie nog, dan stap ik op. In bak koffie nog, ik ga erop. Elke kerel die te maandag redden keer. Hij leerde die wat winnen is. Het oren had je zeer. Bewek het wat ik eruit draait, in brekken zijn loer. Maar hield die tas erop toen meer, dan slacht zijn loert weer oer. In je bak of je nog dan stap ik om. I bak koffie nog, ik haal erop. Het lezen net schroeven. Ik is vaak een beetje slo. Ook kind die nog geen grezen. Jongst als een vogel in het woud. Dien gevoel is als een gypsy. Just er neer en kan. Shape of Things to Come. En aanstaande vrijdag wordt zoals altijd om 10 uur s avonds in de Arwin en Johnny Show de nieuwe Radio 5 plaat voor je hoofd gekozen. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld.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 dresses in the rain, cold drops, warm skin. lover, make your move. It's time to stretch the afternoon. Smiling faces share the thrill. Set your mind on another refill. A glance before it starts to pour. Plates on the move, table sheets on the dance wish you could stay. Total strangers, safely sheltered away. Rain turns into the wind, rain grows cold on the naked skin. It's a free ride. is eh, uur geweest. Het is inmiddels even over drieën en eh, we eh, gaan richting de klok van bier. En die beweegt continu door. En dat gaat maar 24 uur per dag en dan 7 dagen in de week. en iets anders kan ik daar echt niet van maken. Je luistert naar Donderslag, aflevering 74 hier op Radio 501, aflevering 74 alweer. We doen het alweer een tijdje. Eh, ik heb straks om kwart voor bier een nieuw recept. En om ongeveer half bier is Rob Ricard aan de telefoon met zijn fabuleuze platenkeuze. En niet te vergeten de donderdisc. Ik begon het uur met een nieuwe plaat van Anna Popovic. En dat heet Summer Rain. En voordat de donderdisc was bast is dit The Engine van het album Full Changes van de Chris Bergson Band. tea. Say I got a hot head. I'm a man who speaks his mind when things need to be said. won't be disrespected. Won't stay on the sideline. 501. Daverende donderdag. De donderdisk. It will come in time, you just be patient. Everything that's yours will get to you. Just because some vandaag tot middernacht. It Will Come In Time van Billy Preston en Sarita. Dit is Radio Dit Is Radio 5. Dat was dus de donderisk van vandaag. Uh, nu hoor je tot 12 uur vannacht. Dus tot spookuur. Eh, nou, een plaatje uit Amerika. En die is van de Band of Hidens En die heeft in mei nog opgetreden in eh, Groningen. En het nummer heette Medicine Man. the dove, just luistert nog steeds naar Donderslag. Op de Radio 501 Daverende Donderdag. Radio 501. Ja, straks vanaf de Koepoort. Nu nog tot bieruur vanuit Studio 11. Dit is Reach Out Albedair van de Four Taps. blijven bij prachtige muziek. En eh, dit is van eh, Nederlandse bodem. Nederlandse bodem. En eh, deze is van, ik denk 2010, 2009 alweer. Ik weet het niet precies. Maar hij is van Ellen Clark en die heet Corner of My Street. Some days I sit around and goes outside my door. Some days this crazy world I don't want to be a part of anymore. Outside, far away, everyone in emergency. But outside of my window, everything looks just perfect to me. Yes, it does. So why can the rest of the world be more like the corner of my street? Where the troubles are of a simple kind. On a beautiful day like this, I wish everyone would just share my view. Out of the people I see, everyone knows exactly what to do. Mm, more than a block away, people they say are crying for help. out here, we can hear them. Everyone's just enjoying themselves. So why can't the rest of the world be more like the corner of my street? Where the troubles are of a simple kind. числа Streets van Alan Clark. Eh, de plaatkeuze van Replica die komt er zo aan. Maar we hebben eh, eerst nog eventjes Ben Lonkel met The Man Jarret. sans cesse. C'est bon, c'est fini, ça y est, je taille. Ces mots sonnent pour elle comme une caresse qu'elle aime dans un mouvement de taille. <laughs> J'ai chaud tout à coup, j'avoue, j'ai tout à vous quand je m'égare le long de vos courbiers. Yeah. À vos charmes, à nos amours, à mes larmes, à l'heure où j'ai déposé les armes. platenkeuze van Rob Ricard. Eh, we zitten in het tweede uur. We zitten eh, richting bieruur in donderslag op deze donderdagmiddag. en natuurlijk is het dan tijd voor Rob Ricard met zijn fabuleuze platenkeuze. Eh, Rob, uh, goedemiddag weer terug in de studio hier. Tenminste, via de telefoon dan. We gaan het hebben over jouw fabuleuze platenkeuze. Ja, nou, ik heb hem al opgetild, hè, de sluier. Ja, een Duits duo. Een Duits duo, opgericht in 2000 in Berlijn. Opgericht in 2000 in Berlijn. Dus het is eigenlijk een Berlijns duo. Ja, de is Ja. Inga Humpe. Inge, Inga? Inga. Inga. Oh, en oh. de pianist Tommy Eckert. Weet je dat me dat niks zegt, die twee namen? Oeh, dat is... Eh, nou, het, het was ook een beetje een toevalsband. Oh. Want het duo heeft een keer een, eh, een liedje eh, opgenomen eh, voor een Oost-Duitse sigarettenproducent. Ja. En dat is zo aangeslagen dat ze eh, besloten hebben om maar door te gaan. En eh, ze hebben inmiddels al zes LP's. Zes LP's? Ja, volgespeeld. En, en ze bestaan nog steeds? Bij mijn weten bestaan ze nog steeds. Oh ja, want ik hoorde nooit... Nou ja, de namen zegt me niks. Als ik de muziek hoor, dan treden ze ook onder die naam op of hebben ze een andere naam? Nee, nee, nee. De, de, nee, nee, nee. Ze, hebben een andere naam. Het heet eh, twee Zwei Raambonen. Twee raambonen. Twee rumbonen. Twee? Rumbonen. En dan raamwoning. Dus een tweepersoonswoning. Oh, raamwoning. Oh, sorry. Het is Duits wat je zei. Ik dacht dat je zei twee... een Duitse Berlijnse bent. Ja, ik dacht dat je zei twee rumbonen. Twee rumbonen. Nee, ja. twee, twee raamwonen. Twee heten ze. Ja, ja, ja. Ja, ik had er nog nooit van gehoord hoor. Ik, ik eh, tot nu toe ook niet, nee, ik hoor het net. Oh, maar ze stonden in de lente top 100 eh, in Oostenrijk. Oeh, kijk. En daar heb ik ze uitgevist. En dat was wel een grappig plaatje. En het is namelijk een grappig plaatje, omdat we vorige week een beetje in de herfst eh, zaten. Ja, zeker. Maar het was eigenlijk een beetje een, een voortijdige herfstlozing. Oh. Dus ik denk, ik ga nog even terug naar de zomer. Ik doe nog even een zomersplaatje. En het is eigenlijk een plaatje uit het voorjaar. Die heb je zeker gehoord toen je in het voorjaar eh, in nou, Oostenrijk was. Het is een behoorlijk zomersplaatje. Oh, toch wel? Ja, het is, niet, het is geen voorjaarsplaatje. Het is echt wel een zomersplaatje. Want het, het heet namelijk 36 eh, graden. Oftewel 36 eh, graden. Oeh. Dus dat, dat is geen voorjaar, dat is wel zomer. Maar dat is wel temperatuur of is dat noordenbreed of zuidenbreed? temperatuur. Temperatuur, oké ik ken het niet. Ehm, ik ga het voor het eerst eh, eh, horen. En met mij misschien vele luisteraars. Ik hoop het. En ehm, ik eh, geef jou nu alle ruimte om die plaat aan te kondigen. Echt waar? Ja, doe dat joh. Nou, dan komt hij dan. Op jouw fabuleuze manier. Oh, ja, nou, ehm, dit keer dan toch nog even terug naar de zomer met uh, twee raambonen 36 graad van de LP 36 graad uit 2007. Oké, bedankt. Ik zie je volgende week weer. Doei. Hoi. platenkeuze van Rob Rigaard. En ik draai meteen een oude platenkeuze van hem erachteraan. En die is van Lucinda Williams. En dat nummer heet Buttercup. nothing that I can do Het is nog steeds de Radio 5, alleen daverende donderdag. En dit is donderslag tot bieruur uur. En straks gaan we natuurlijk het nieuwe recept bekendmaken. Dat doen we ongeveer om eh, kwart voor bier. Maar dan hebben we eerst nog even tijd voor een plaat van Céla Sue, Explanations. well lately. Lying to myself, just wait and see time of the month. So I'll just blame it all on that. But one week later, surprise, surprise, nothing in my pants, tears in my eyes. No reason why I feel so damn depressed. And so it's shrink down me, what's going on? I hate myself so bad, just can't hold on the feeling that I'm locked inside myself but Sally, girl, come on. Don't be sad, yeah, just be strong. Don't see black or white, but see things more in grey. Hey, hey, but I need explanations and some fitting solutions. Cause, cause I'm turning into stranger more and more, yeah. Yes, I need explanations and some fitting solutions. Cause, cause my emotions make me feel so insecure. myself lately, so I tried to act more naturally. But that story wasn't planned for me. And instead of that, I get more upset. Bad thoughts are spinning in my head. Don't say blame it all on puberty. Hey, hey, but I need explanations and some fitting solutions. Cause, cause I'm turning into a stranger more. find some fitting solutions. Cause my emotions fade. explanations and some fitting solutions. Cause as I'm turning in, it's changing more and more, yeah. Yes, I need explanations and some fitting solutions. Cause, cause my emotions make me feel so insecure. Het uitvinden van vandaag bracht je ons door een recept op Radio 501. vanavond eten? Ik weet het niet. Spersiebonen, witlof, gestoofde vrij. al gehakt met bloemkool, een sausje erbij. Elke dag dan is er weer die vraag. Hé mijn lieve schat, wat gaan we nu eten? Wordt het patat of pizza Hawaii? Toen zeg het nou. En natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag maken we spinazie couscous met lamsworstjes. Een hoofdgerecht voor vier personen. En de bereidingstijd is ongeveer 20 minuten. Voor de spinazie couscous met lamsworstjes hebben we de volgende ingrediënten nodig. 300 gram couscous, 4 eetlepels olijfolie, 1 bakje lamsworstjes van ongeveer 300 gram, 2 uien in ringen gesneden, 2 zakken spinazie van 200 gram elk en 2 tenen knoflook geperst. En dit gaan we als volgt bereiden. Bereid de couscous volgens de aanwijzing op de verpakking. Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan en bak de worstjes in ongeveer 8 minuten bruin en gaar. Verhit ondertussen de rest van de olie in een hapjespan Bak de ui ongeveer 5 minuten. Voeg dan de spinazie in delen toe. Schep dit om tot alle spinazie geslonken is. En dan voeg je de knoflook toe en dit bak je nog 1 minuut. Roer de couscous met een vork los en voeg toe aan de spinazie.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 Gadverdinnigis! Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd te zien. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Pay attention to everything I'm talking about. Talking about. Talking about. What up, I'm in love with a porn star. She drives a big old car. She's the apple of my eye. I don't care what the people say. I'm gonna love her see the sunlight that brightens up my day, day, day, day, day, day. Take her out tonight. We're gonna have a big old time. she moved those hips Texas is dat het trio Los Lonely Boys, drie broers. En het nummer heet Pornstar van een laatste cd is dat. En nu Happers Anonymous, It's Good News Week 1965.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 To keep us from the heat. To keep us from the heat. Dat zijn dus de eh, anonieme heggehuppers, oftewel de heggespringers. Zoiets bedenk je alleen in Engeland, zo'n naam. We gaan naar Rusland. Daar eh, hebben we een artiest die heet eh, Mafik. Ik geloof dat ik het zo uitspreek. Mafik. En het nummer dat heet Angel. Luister even naar deze Russische zanger. Я придумал сам Запускал я в небеса из аккордов Бумеранги Прилетали сотни слов И раскладывал улов я в стихи Но однажды вместо тем Ко мне в гости залетел Настоящий белый ангел Он сказал, давай дружи крылышком кружить, залетать На огонек поболтать Он даже будущее знает Но не расскажет все равно Он просто музыкой влетает В мое открытое окно он просто музыкой влетает мое открытое окно. Он мне тайну приоткрыл, то, что каждый белокрыл от рождения на планете. Потому важней всего оперенья своего не менять. А еще за пять на свет donderslag op donderdag. Hey, de hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja hier in Studio 11. En eh, hier bij Radio 501 is het bijna bieruur. En we schakelen zo over naar Studio de Koepoort. Als je me wilt mailen, doe het dan naar 501rvd.gmail.com. Pak even een pen, dan noem ik nog eh, een keertje het adres. Dan kun je het eventjes opschrijven. Heb je een pen? 501rvd.gmail.com eh, Zo, dat heb je opgeschreven, dat kun je me mailen. Uh, allerlei zaken over donderslag kun je nalezen op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501.web-log.nl Hij was even offline. Ik hoop dat hij nu weer... Eh, eh, hij gaat nog steeds een beetje met, met hikken en sprongen. Maar ik hoop dat hij nu continu online blijft. En dan kun je daar alles nalezen over mijn programma Donderslag. Ik heb eh, verder eh, op het internet eh, allerlei andere zaken waar je me kunt vinden. En dat is Hives, Facebook en Twitter. Onder de naam RVD501 kun je me daar vinden. En daar is ook Radio 501 te vinden, maar dan onder de naam Radio 501. Ik ga nu voor de 74ste keer dank praten. Uh, Theo Verriet, hartelijk dank voor jouw blablablog. En Rob natuurlijk bedankt voor je fabuleuze platenkeuze. En mijn redactieleden zijn nog op vakantie, dus die bedank ik even niet. Eh, oh ja, nou ja, ik bedank ze wel eventjes voor het eh, kaartje wat ze gestuurd hebben. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Die hebben vandaag eh, ergens in Zuid-Europa geluisterd. En ja, ze trekken rond, dus ik weet niet precies waar ze zitten. Het team van Radio 5 bedank ik ook voor de support. En dan natuurlijk jullie thuis bedankt voor het luisteren en schrijf alvast in je agenda dat ik er volgende week weer ben met aflevering 75 van Donderslag. Op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En dan nu weer een Hork Jantje. Hork Jan at mosselen en bij iedere mossel kreeg hij een geilig grijns op zijn gezicht en spoot hij een klodder mayonaise op zijn friet.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 Hey! Geen spalten! Das Library is het Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde! Godverdomme, we moeten de mensen wel denken!